uur. Goedemiddag, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zat een lek in de stemmentelsoftware die bij verkiezingen wordt gebruikt. Een hacker ontdekte dat lek en meldde het bij de kiesraad. Het lek is nu gedicht, maar het had grote gevolgen kunnen hebben. De software telt stemmen bij elkaar op en als iemand daarmee was gaan knoeien... was er misschien wel een andere verkiezingsuitslag geweest. Studentenvereniging Langs krijgt geen geld meer van universiteiten en de hogeschool in Amsterdam. Ook mag de vereniging niet meer meedoen aan studie-evenementen. Het komt door opdrachten die eerstejaars bij de ontgroening moesten doen... zoals een scoren en seks hebben in een steeg. Het dispuut waar het om gaat was al geschorst door de vereniging. En twee mannen die twee jaar geleden de zoon van Peter Gillis hebben overvallen... krijgen van de rechtbank twee jaar cel. Mark Gillis werd bij zijn vakantiehuisje ernstig mishandeld... en daarna vastgebonden achtergelaten. De overvallers gingen er toen vandoor met onder andere een dure aansteker, 16 horloges en 10.000 euro. De Belgische profwielrenner Nathan van Hooijdonk ligt in het ziekenhuis... omdat hij vanochtend achter het stuur van zijn auto onwel werd. Zijn ploeg, Jumbo-Visma, zegt dat hij op dit moment wordt behandeld. verder weet de ploegleider niets. Ik weet wel dat, dat wij allemaal en vooral de renners heel, heel erg aangedaan zijn van, eh, van dit bericht. Ja, we hopen alleen maar dat, eh, dat het oké gaat met Nathan... en dat, eh, dat zijn situatie verbetert en, en dat, dat zijn vriendin oké is. Maar ehm, ja, we zijn hier in de World, we hebben de leiderstrui en eh, we gaan straks koersen. De renner van 27 verloor vanochtend vroeg in de Belgische plaats Kalmthout... de controle over zijn auto en veroorzaakte een ongeluk. Het weer nog. Vanmiddag kans op regen en onweersbuien. Het is een graad of 23. Morgen vroeg is er nog een laatste bui, maar daarna is het droog en af en toe ook zon.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 Dat meldt tv-zender Al Jazeera. Eerder werd al bekend dat er zeker 7000 mensen gewond zijn geraakt. Volgens het Rode Kruis worden er nog zo'n 10.000 mensen vermist. Een hacker heeft een lek ontdekt in de software die voor het tellen van stemmen bij verkiezingen wordt gebruikt. Er zijn geen aanwijzingen dat het lek is misbruikt. De hacker heeft het gemeld bij de kiesraad en inmiddels is het opgelost. Medewerkers in het basis- en middelbaar onderwijs krijgen een loonsverhoging van 10%. Dat staat in een nieuwe CAO waar vakbonden en werkgevers het over eens zijn geworden. Hiermee zijn de geplande stakingen van 5 oktober van de baan. Het weer. Er komen vanuit het zuidoosten buien over het land. Mogelijk met onweer. Morgenochtend nog een laatste bui. Daarna droog met steeds meer zon bij graad of 21.